Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor 144 miljoen euro aan griepvaccins vernietigd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Twee jaar geleden besloot minister Klink om 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep te bestellen. Uiteindelijk werden maar 10 miljoen vaccins gebruikt. Ook omdat de Mexicaanse griep minder erg uitviel dan verwacht. Morgen evalueert de Tweede Kamer de gang van zaken met minister Schippers. De Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Oeruzgan heeft effect gehad. Dat zeggen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. In de vier jaar dat Nederland in de Afghaanse provincie actief was, is de veiligheidssituatie verbeterd en de economische bedrijvigheid gegroeid. En ook gaat het beter met het openbaar bestuur en is er vooruitgang geboekt op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg. Maar of de verbeteringen blijvend zijn is onzeker, waarschuwt de regering. Bij een Nederlands ontwikkelingsproject voor het Indonesische dorp Rawagede is vertraging opgetreden door administratieve procedures van de Indonesische overheid. Nederlandse militairen richtten in 1947 een bloedbad aan in het dorp. Den Haag trok in 2009 850.000 euro uit voor de bouw van onder meer een school en een gezondheidscentrum. Maar het meeste geld is door de bureaucratie in Indonesië nog niet besteed. Volgens minister Roosentaal gaat dat nu snel gebeuren. De Franse tekenaar Bernard Granger, alias Blex Bolex, heeft het gouden penseel gekregen voor het best geïllustreerde kinderboek. Hij tekende het boek Seizoenen. Het was voor het eerst dat buitenlanders mee konden dingen naar de prijs. De zilveren penselen gingen naar Vanessa Verstappen voor Armandus de Zoveelste en naar Joël Jolivet voor Kleur Alles. De Nederlandse volleybalsters hebben de kwartfinale van het Europees kampioenschap niet overleefd. Italië schakelde Nederland uit met 3-1. Ook wereldkampioen Rusland is uitgeschakeld. Turkije won verrassend met 3-0. Het weer nog vannacht helder, morgen opnieuw zonnig. Temperaturen van 22 graden langs de westkust en 26 in Limburg.